Ze lopen qua niveau achter op andere leerlingen in Europa, vertelt mijn collega Eva Munnik. Het is uh, eh, zoals een rector van een middelbare school in Almere die ik sprak het noemde een veelkoppig monster. dus het ligt waarschijnlijk niet aan maar één ding. Ehm, hij en anderen in het onderwijs die ik sprak noemden onder meer de nadruk in Nederland op begrijpend lezen. Zij vinden dat er eigenlijk te veel nadruk op ligt en, zij denken dat kinderen daardoor een beetje plezier verliezen. Demissionair onderwijsminister Paul zegt dat ze zich er zorgen over maakt omdat lezen superbelangrijk is bijvoorbeeld bij het regelen van bankzaken... of het lezen van de bijsluiter bij een medicijn. De woning in Zaandam, waar gisteravond een ontploffing was, is zwaar beschadigd. En het huis ernaast is onbewoonbaar verklaard. De vrouw die daar woont schrok gisteravond van de harde knal, vertelt ze aan NH Nieuws. Enorme knal, echt kedeng! Dus ik zei, shit. Dus ik rende naar beneden en toen zag ik mijn buurman tussen vuur allemaal staan... En toen probeerde ik 112 al te bellen, maar er was al gebeld. En toen zei iedereen naar buiten, naar buiten, naar buiten. Want je wist niet of er nog meer explosies eh, kwamen. de bewoner van het huis raakte gewond bij de ontploffing. En volle zakken met cadeaus. Vanavond niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. En dat weet John uit Rotterdam, die zelf moet rondkomen van een uitkering, maar al te goed. Daarom verzamelt hij duizenden cadeaus bij elkaar voor kinderen uit arme gezinnen. John, we lopen in een kamer vol met vuilniszakken, maar dat is geen afval, hè? Nee, het is geen afval. Het zijn allemaal Sinterklaas cadeaus voor de kinderen. Rond de duizend cadeaus. Eh, echt bijna praktisch alle cadeaus gedoneerd gekregen eh, van jeugdzorg. Ja, alle bijkomende kosten betaalt hij uit eigen zak. Het inpakpapier, pietenpak, Sinterpak, uh, eh, het zaalhuur. Het is toch nog een hoop geld. Het is de, de helft van je uitkering.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 FM.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

见了。 wordt geklopt op de deur. Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh, wie klopt daar zachtjes tegen het raam? Het is een zeker, die verdwaald is zeker. Zal eens even vragen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan 80 jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een uh, U bent dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Kunt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het uh, Of Dan is mijn broer. Hallo. Mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn mijn bezig. Ik weet het nu. Moet ik het toch kunnen zeggen? Nou, zeg. eens even open doen hoor. Ik bedoel, ik word nou toch wel heel erg nieuwsgierig. Hallo? Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg. ZFM.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 paper notes, the paper notes, the paper notes, the paper notes. Paper notes, the paper notes, the paper notes, the paper notes. Die, die.